Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. MKB Nederland is blij dat niet-essentiële winkels vanaf 10 februari hun deuren mogen openen voor klanten die wat komen ophalen. Voorzitter Jacco Vonhof zegt dat ze er hard voor geknokt hebben om dat mogelijk te maken. Hij hoopt dat consumenten hierdoor meer lokaal gaan shoppen. De winkels blijven dicht, maar mogen overgaan op click en collect. Dat wil zeggen, mensen kunnen via internet bestellen en hun spullen buiten bij de winkel afhalen. De Duitse bondskanselier Merkel denkt eind maart 10 miljoen mensen ingeënt te hebben tegen corona. Op de televisiezender ARD zegt ze dat het haalbaar is alle volwassenen voor de herfst te prikken. Zelfs als geen nieuwe vaccintypes worden toegelaten. Merkel wil geen datum plakken op het einde van de lockdown, mede vanwege de nieuwe varianten. Het is volgens haar niet het streven de lockdown pas op te heffen als iedereen is ingeënt, maar al eerder. Amazon-topman Jeff Bezos stopt later dit jaar als hoogste baas van de webwinkelgigant. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. In een brief aan medewerkers zegt Bezos te willen focussen op nieuwe producten en initiatieven. Hij blijft wel uitvoerend voorzitter. Met die functie zegt hij meer tijd te hebben voor ook zijn andere bedrijven. Bezos heeft nog een ruimtevaartbedrijf en is eigenaar van de Washington Post. In 1994 richtte hij Amazon op als online boekhandel. Inmiddels is het een bedrijf dat miljarden omzet. Collega's van een politieagent die afgelopen maandag omkwam bij een ongeluk... hebben meer dan 120.000 euro opgehaald via crowdfunding. Het geld is voor zijn familie. De agent uit Maasluis kwam om het leven bij een frontale botsing met een vrachtwagen... die op de verkeerde weghelft reed. Zijn vrouw, ook agent, raakte zwaar gewond bij het ongeluk. Het stel heeft twee dochters. De omgekomen man werkte bij de politie-eenheid Den Haag. Zijn collega's willen met de geldinzameling laten zien dat ze als een familie achter hem staan. Het weer. Vannacht trekken enkele buien over het land. Morgen ook veel buien. Het wordt wel zacht, zo tussen de 9 en 12 graden.